zo helder als het morgenlicht. Lippen zo zoet als de dauw. Heb op jou gewacht, ik heb je zo gemist. Meisje, als je dat eens weet. Dit lied is om je te herinneren. Is meer wat ik ooit nog zeggen wou. Woorden leggen uit wat ik heb meegemaakt. Toen ik wachtte dag en nacht op jou. Ogen zo helder als het morgenlicht. Lippen zo zoen als de dauw. Ik heb op jou gewacht, ik heb je zo gemist. Meisje, als je dat eens weet. haar hangt golvend neer. Als ik aan je denk, dan word ik helemaal dood. Het maakt mijn zo op hoog. Ogen oh, zo helder als het morgenlicht. Lippen zo zoet als de dood. Ik heb op jou gewacht, ik heb je zo gemist. Meisje, als je dat eens weet. als het morgen licht. leven zo zoet als de dauw. Ik heb op jou gewacht, ik heb je zo gemist. Meisje, als je dat eens weet. Het licht is om je te herinneren. Iets meer wat ik ooit nog zeggen wou. Woorden leggen uit wat ik heb meer wachten dag en nacht op jou. Ogen zo helder als het morgenlicht, lippen zo zoet als de dauw. Ik heb op jou gewacht, ik heb je zo gemist. Meisje, als je dat eens wist. Meisje, als je dat eens wist.